Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachte die gisteren in Capelle aan den IJssel werd doodgeschoten... was een jongen van 15 uit Gouda. Volgens getuigen dreigde hij met een vuurwapen, stal hij een fatbike... en sloeg hij op de vlucht naar McDonald's even verderop. De politie zou hem daar meerdere keren hebben gewaarschuwd... maar daarna sloeg hij toch op de vlucht en schoot de politie hem dood. Er wordt nu onderzoek gedaan naar het vuurwapengebruik door de politie. Dik 60.000 mensen hebben in een stadion in Arizona afscheid genomen van Charlie Kirk. Die conservatieve influencer werd eerder deze maand doodgeschoten op een campus. Zijn afscheid werd in Amerika live uitgezonden. Bij de ceremonie waren tientallen politici aanwezig, onder wie president Trump en vicepresident Vance. En er waren veel toespraken. Charlie lived only 31 years. Yet when I reflect on those years, I see more impact and more courage and more achievement than most men accomplish in a lifetime. Charlie often said that having courage is one of the easiest things in the world because all it requires is you to say yes. Ja, voor de moord op Charlie Kirk zit een man van 22 vast. Wat begon als een anti-immigratieprotest op het Malieveld in Den Haag... groeide zaterdag uit tot een explosie van geweld tegen de politie. Burgemeester Van Zanen noemt het Nederland onwaardig. Er werden 37 mensen opgepakt, zegt de politie. Voor zover we nu weten is de, is, is de leeftijdscategorie tussen de 16 en 60 eh, eh, jaar... komen ook uit het hele land van de, eh, van de groep die we nu vast hebben zitten zijn er zes minderjarig. De politie zegt dat ze de komende dagen misschien nog meer railschoppers gaan oppakken. En voor mensen die snel overprikkeld zijn of autisme hebben... is het vliegtuig pakken een behoorlijke uitdaging. Daarom organiseert de stichting Vliegen met Autisme rondleidingen op vliegvelden. Op Schiphol kreeg voor de vijftigste keer een groepje mensen die snel overprikkeld zijn... een rondleiding om ze te laten wennen aan alles wat bij een vliegreis komt kijken. Jeffrey is 14 en gaat volgend jaar naar Amerika. Hij mocht even bij de bagageband kijken en dat vond hij... Leuk, vooral om te zien hoe al die koffers onder de grond gaan... en daar, dat het daar verwerkt wordt allemaal. En heb je nou ook zin om het allemaal zelf echt mee te gaan maken straks? Zeker. Over een jaartje dan moet het goed komen. Ja, dat zei hij tegenhart van Nederland. Dankzij de stichting zijn al 2000 mensen rondgeleid op luchthavens. Heb ik het weer voor je. Een mix met van alles wat vandaag. Zon, wolken en af en toe een bui. Vooral langs de kust gaat het regenen. En het wordt maximaal 17 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staan wat files op de A10 door de wegwerkzaamheden op de A10 Oost. Op de A10 Oost richting Utrecht bij knooppunt Amstel is de vertraging nu zo'n 20 minuten door die werkzaamheden. Veel mensen rijden om via de A10 West richting Haarlem. Daar staat daardoor ook file. Tussen Volendam en de Koentunnel zo'n 20 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen rijdt het langzaam bij knooppunt Rotterpolderplein. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is hier dicht. Dat kost je 40 minuten. Op de A22 van Beverwijk naar Velzen ongeveer een half uur extra reistijd bij knooppunt Velzen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam 20 minuten vertraging bij knooppunt Diemen. En verder staat er file op de N201 van Hilversum naar Uithoorn.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 You're my heart, you're my soul. You got so much control. Luid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van Capelle aan de IJssel doet een beroep op mensen... om niet te speculeren over het incident van gisteren... waarbij een jongen van 15 werd doodgeschoten door de politie. De burgemeester zegt dat de impact van wat er gebeurde groot is in zijn gemeente. Onder de mensen die zijn aangehouden bij de rellen van zaterdag in Den Haag... zijn zes minderjarigen. Dat zei de hoofdcommissaris van de Haagse politie in Nieuwsuur. In totaal zitten 37 mensen vast. In Braziliaanse steden zijn mensen de straat op gegaan uit protest tegen een wet... die het moeilijker maakt om politici te vervolgen. Ze vrezen dat door die wet oud-president Bolsonaro niet kan worden vervolgd. Het weer is nog wat buien verder geregeld zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt zo'n 17 graden. Dit is ZFM. ZFM. Yeah. To find your dreams and wash away Dream on black boy, Dream on white girl.